Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor het eerst in eeuwen is er een paus op bezoek in Monaco. Paus Leo kwam vanochtend aan in de Dwergstaat... en werd ontvangen door het prinselijk paar van Monaco. De paus hield een toespraak voor het publiek over de kloof tussen arm en rijk. Hij riep op om welvaart te gebruiken voor rechtvaardigheid. Monaco is een van de rijkste staten ter wereld... en trekt miljonairs van buiten aan die geen belasting willen betalen. Later vandaag is er een mis in een voetbalstadion... die paus Leo zal bijwonen. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zouden vijf Libanese ambulancebroeders zijn gedood tijdens hun werk. Ook nam het Israëlische leger een auto onder vuur. Vier mensen kwamen om het leven, onder wie twee verslaggevers van een tv-zender die gelieerd is aan Hezbollah. De zender heeft hun dood bevestigd. Israël heeft nieuwe aanvallen aangekondigd en inwoners van zeven dorpen in Zuid-Libanon opgedragen om naar het noorden te gaan. In Maastricht is een kind om het leven gekomen na een aanrijding met een auto. Dat ongeluk gebeurde gisteravond. Het minderjarige slachtoffer is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Zijn moeder raakte zwaar gewond. Hoe het nu met haar gaat is onbekend. Het kind zat in een kinderwagen. De bestuurder van de auto, een man van 29, is aangehouden. De twee vermiste zeilschepen met hulpgoederen voor Cuba zijn terecht. De Mexicaanse marine heeft ze gelokaliseerd, meldt de betrokken hulporganisatie. De schepen waren in konvooi vanuit het oosten van Mexico op weg naar Havana, maar ze kwamen niet op tijd aan. Wat er aan de hand was is onbekend, maar volgens de Mexicaanse hulporganisatie maakte iedereen het goed. Door een Amerikaanse blokkade is in Cuba gebrek aan alles. En het weer vanuit het westen steeds meer zon. Nog een enkele bui, het is een graad of 10.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 nee ik stond even dicht. Want je was lekker met eh, je buurman aan het praten. Jij moet rustig willen we niet op de radio hebben. Jij moet rustig aan doen, eh, Def. <laughs> Rustig aan doen. Ook dat. Maar hoe heet de band?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 Dus oh, die is eigenlijk op 6 uur. Dat betekent dat je dan om... Nou, oh, ik word ook beroefd, <laughs> bedroefd. ja, oké. dus je dacht vijf in de maling te nemen. Ja, maar het voorprogramma is nog een uur eerder. Ja, klopt. Oh. Dus eh, ja, eigenlijk vijf uur eh, je bed uit. Ja, nou ga ik wel doen. Hoor. <laughs> Jij wel. Ja. <laughs> Oké, okay, nou eh, dankjewel Fem voor, je, voor je komst. Ik vond het echt heel mooi.